Met het NOS-journaal. ABN AMRO betaalt 14 miljoen euro boete voor een langlopende kwestie met onbetaalde dividendbelasting. De zaak speelde tussen 2009 en 2013 en is een erfenis van Fortis Nederland, de rechtsvoorganger van het huidige ABN AMRO. Klanten werden toen geholpen om via geschuif met aandelen belasting te ontduiken. In een persbericht zegt ABN AMRO dat de huidige bank niet bij deze praktijken betrokken was... maar dat dit een oud dossier is. Wel betaalt ABN AMRO de boete om een langlopende juridische procedure te voorkomen. Een veel grotere groep influencers moet zich gaan houden aan strengere reclameregels. Tot nu toe controleerde het commissariaat voor de media videomakers met 500.000 volgers of meer. Maar die drempel wordt half juni losgelaten... waardoor ook kleinere online videomakers worden gecontroleerd en eventueel beboet. Gekeken wordt of ze zich houden aan de afspraken over reclame... want als ze een product aanprijzen... moet dat ook herkenbaar als reclame in beeld worden gebracht. In de meeste plaatsen is de ophokplicht voor pluimvee opgeheven. Die plicht gold sinds november landelijk vanwege de vogelgriep. Maar omdat er steeds minder wilde vogels met de ziekte zijn gesignaleerd... mogen de kippen weer naar buiten. Alleen in de Gelderse Vallei en de regio Oldenzaal moeten ze nog binnen blijven. Een influencer in België heeft een rijverbod gekregen van 17,5 jaar vanwege zijn rijgedrag. Nu krijgt hij een boete van 25.000 euro. De man plaatste op sociale media filmpjes waarop te zien is dat hij met hoge snelheid door België race. Volgens het parket van Brussel huurde de man tientallen sportwagens... en reed hij soms harder dan 250 km per uur. Naast de opgelegde straf moet de man zijn rijexamens opnieuw doen... en medische en psychologische testen afleggen. Het weer, vanavond droog en opklaringen. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Minima komen uit tussen de 5 en 10 graden. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. In het noorden valt meer dan in het zuiden. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen is de avondspits voorbij. 10 minuten vertraging nog op de N248 vanuit Wieringenwerf naar Schagen... bij de aansluiting met de N9.